Kees Groot met het NOS-journaal. In Mali ontplofte. Het zijn een 24-jarige korporaal en een 29-jarige sergeant. Een derde Nederlandse militair is zwaar gewond geraakt. Hij is geopereerd en overgebracht naar een militair veldhospitaal in Gao. De militaire vakbond VBM wil dat militairen in Mali voorlopig niet meer oefenen met mortieren. Eerst moet duidelijk worden wat precies de oorzaak van het ongeluk van vandaag is, zegt voorzitter Deby van de bond. Een woordvoerder van Defensie zegt dat het gebruik van mortieren niet is stilgelegd... na aanleiding van de dood van de twee Nederlandse militairen in Mali. De NAVO en Rusland gaan weer met elkaar praten. Diplomaten ontmoeten elkaar volgende week woensdag in Brussel. NAVO-chef Stoltenberg zei tegen Duitse media dat hij het belangrijk vindt dat de kanalen met de Russen open blijven. Er is sprake van toegenomen spanning, nu zowel de NAVO als Rusland oefeningen houden in Oost-Europa. Het staakt het vuren in Syrië vanwege het suikerfeest is alweer geschonden. Verschillende bronnen melden dat er in de buurt van Aleppo explosies zijn geweest door mortiergranaten en luchtaanvallen. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten. Bij de aanvallen zouden in ieder geval twee kinderen zijn omgekomen. Bulgarije heeft aan de grens met Turkije twee ton heroïne onderschept. De drugs waren verstopt in tomatenpuree die bestemd was voor Nederland. De lading zat in een vrachtwagen die onderweg was uit Iran. Bij een röntgencontrole bleek dat er niet alleen tomatenpuree in zat. De Iraanse bestuurder is gearresteerd. Portugal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het EK voetbal. Wales werd vanavond met 2-0 verslagen. Aanvoerder Ronaldo opende na rust de score. Zijn ploeggenoot Nani maakte de 2-0. Portugal ontmoet in de finale Duitsland of Frankrijk. Het weer, vannacht is het helder en het koelt behoorlijk af. Er kan een mistbank ontstaan. Morgen geregeld zon met landinwaarts kans op een enkele bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Vrijdag is er meer bewolking en vooral in het noorden valt wat regen.